Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een harde knal in een woonwijk in Schiedam. Er zou zijn geprobeerd een explosief door een raam van een huis te gooien... maar het ding belandde in de voortuin en ging daar af. Het is al de zoveelste keer dat het bij dat huis misgaat, zegt deze verslaggever van Rijnmond. Er was ook even een akkefietje net met eh, een van de buren die eh, naar buiten kwam scheldend. En eh, ja, dat geeft maar aan dat de buurt er helemaal klaar mee is. En dat zeggen ze ook van het is al 30 jaar ellende met deze familie in deze verder eigenlijk rustige straat. Volgens Rijnmond woont er familie van een drugscrimineel in het huis en hebben de explosies daarmee te maken. Die crimineel zelf zou ergens anders wonen. Een bekende tegenstander van de Russische president Poetin is aangevallen in Litouwen. Gisteravond werd er traangas in zijn gezicht gespoten. Daarna werd hij geslagen met een hamer, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij heeft vannacht op eh, zijn Telegram-kanaal een boodschap gezet... waarin hij zegt van nou, het is, eh, eh, het is weer goed met mij, ik ben thuis. ze hebben geprobeerd mijn been te breken. Ze hebben 15 keer met een hamer op mijn been geslagen. Maar dat been heeft het gehouden, maar mijn arm is wel gebroken. Het gaat om een vertrouweling van Alexei Navalny, de oppositie positieleider die eerder dit jaar overleed in een Russisch strafkamp. Ook de komende jaren mogen er twee eredivisieploegen meedoen aan de Champions League. Dat wordt bepaald met een landenklassement. Nederland staat daarin net voor Portugal en dat blijft zo. Gisteravond werd de laatste Portugese ploeg FC Porto uit de Champions League geknikkerd. Er komen dus geen Portugese punten meer bij dit jaar. Kunst wordt steeds vaker gekocht als beleggingsobject. Nederlanders bezitten inmiddels tot wel 9 miljard euro aan kunstwerken... blijkt uit onderzoek van Investico. Ze hebben de schilderijen of beelden meestal niet... omdat ze er zelf zoveel van houden. Wie kunst koopt voor hun eigen plezier... hoeft daar geen belasting over te betalen. Eh, en koop je kunst als een belegging... dan moet je daar natuurlijk wel belasting over betalen. Eh, maar het is aan de Belastingdienst om te bewijzen... of je een kunstliefhebber bent of een investeerder. En nou ja, als puntje bij paaltje komt... is dat eh, vrij lastig aan te tonen. Nederland stimuleert al sinds de 19e eeuw het kopen van kunst door particulieren... in de hoop dat verzamelaars hun werken dan uitlenen aan musea. De beleggers hopen kunstwerken met winst door te verkopen. En het weer nog. Vanochtend in het oosten nog wat spetters.